Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag heeft het convenant openbaar gemaakt... over de vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw in Scheveningen. In de afspraken tussen gemeente, hulpdiensten en bouwers... staat dat de stapels maximaal 35 meter hoog mogen zijn... en dat hout boven die hoogte moet worden weggehaald. Eerder was al duidelijk dat het vreugdevuur in Scheveningen 13 meter te hoog was... Ondanks dat gaf burgemeester Krikke op Oudjaarsdag toestemming om de stapel aan te steken... De vonkenregen die toen ontstond veroorzaakte veel schade. In Oostenrijk is een vrouw van 88 op klaarlichte dag ontvoerd. De vrouw liep met een verzorger op straat in een stadje bij de grens met Hongarije... toen twee vrouwen en een man uit auto stapten en er met de bejaarden vandoor gingen. Afgelopen avond zijn honderden auto's in de omgeving gecontroleerd. Ook in Hongarije en Slowakije wordt gezocht. Volgens Oostenrijkse media is mogelijk sprake van een familieconflict... De vrouw zou de moeder zijn van een regionaal bekende vermogensbeheerder. Opinieblad Nieuwe Revue werkt niet langer samen met freelancejournalist journalist Peter Blazic. Ook zijn 27 verhalen van hem ingetrokken. De groen Amsterdammer ontdekte dat de journalist jarenlang verhalen schreef... op basis van bronnen die niet te achterhalen zijn. Blazic zegt tegen de groen Amsterdammer dat hij wel degelijk mailwisselingen had met zijn contacten... maar bewijs levert hij niet. In Katwijk is een man van 73 aangehouden... omdat hij een jongen van 16 in het gezicht zou hebben geslagen. De tiener hoorde volgens Omroep West bij een groepje dat sneeuwballen gooide. De man zou met een stok achter de 16-jarige zijn aangegaan. Daarna zou hij hem tegen een muur hebben gezet... en met de vuist op zijn hoofd hebben geslagen. De jongen heeft aangifte gedaan. Het weer. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. In het westen is er kans op mist.